Zes uur. Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. Dat op zoek naar Younes Abouyakub, die mogelijk het busje heeft bestuurd... waarmee de aanslag van donderdag is gepleegd in Barcelona. De 22-jarige man van Marokkaanse afkomst... lijkt het enige nog levende lid te zijn van een terreurcel... die aanslagen voorbereidde in de Catalaanse kustplaats Ripoll. Eerder werd aangenomen dat de bestuurder van het bestelbusje... was doodgeschoten door een agent... tijdens de tweede aanslag van afgelopen donderdag in Cambriel... Maar de Spaanse media noemen nu de voortvluchtige Abu Yacoub als de man die in Barcelona 13 mensen doodreed en ruim 100 voetgangers verwondde. Honderden Nederlanders zitten al uren vast in een trein bij de Duits-Oostenrijkse grens. De trein komt uit Hongarije en zit vol met Nederlanders die terugkomen van het Siget-festival in Budapest. Door noodweer brak een bovenleiding en kon de trein vannacht niet verder rijden. Een geluk voor de gestrande reizigers is dat ze stilstaan bij een station zodat ze wel naar buiten kunnen om wat te kopen bij de plaatselijke supermarkt. De reizigers komen op ze vroegst morgenochtend om 6 uur aan op eindstation Amersfoort. Twee mannen hebben tegen de regels in sperma gedoneerd bij verschillende klinieken. Een van hen doneerde bij tenminste 11 zwangerschapsklinieken. Hij verwekte 102 kinderen. Dat bevestigt de Vereniging voor Gynaecologie NVOG na berichtgeving door RTL Nieuws. Een donor mag in Nederland maximaal 25 kinderen verwekken. Bij de andere man zou het gaan om twee zwangerschappen bij twee klinieken. De NVOG roept klinieken op om direct te stoppen met het gebruik van sperma van de twee donoren. Feyenoord en SC Heerenveen zijn het eens geworden over de transfer van Sam Larsson. De Zweedse aanvaller wordt begin komende week gepresenteerd. Met de transfer is een bedrag gemoeid van zo'n 4 miljoen euro. Het weer. In het noorden trekken nog buien over het land. Ook morgen buien in het noorden, mogelijk met onweer.